Een volksvertegenwoordiger dient dit soort gedrag niet te vertonen, zegt Van der Stoep, die twee jaar in het Europarlement zat. PVV-leider Wilders betreurt het incident en zegt dat hij de beslissing van Van der Stoep om te, op te stappen respecteert. Shell zegt dat er vrijwel geen olie meer stroomt uit het lek in een olieleiding in de Noordzee. Wel zegt de oliemaatschappij dat het lek op een lastige plaats zit. Het olielek bij een productieplatform 180 kilometer ten oosten van Schotland werd een week geleden ontdekt. Inmiddels is een hoeveelheid van 1300 vaten in zee gestroomd. De gevolgen lijken mee te vallen. Na overleg met de Schotse regering heeft Shell meer openheid beloofd over het lek. Daarnaast wil de oliemaatschappij het eigen inspectiebeleid aanscherpen. Het olieplatform wordt vandaag gesloten voor onderhoud, dat eerder was gepland. Daarbij zal volgens Shell ook worden gekeken naar de staat van alle olieleidingen bij het platform. FC Barcelona heeft de Spaanse Supercup gewonnen... ten koste van aartsrivaal Real Madrid. Na de 2-2 van vorige week werd het nu, na een wedstrijd vol tumult, 3-2. De grote man bij Barcelona was de Argentijn Messi... met twee doelpunten en een assist. De winnende goal maakte hij drie minuten voor tijd. In de blessuretijd gingen veel spelers met elkaar op de vuist... en vielen drie rode kaarten. Het is de elfde prijs voor Barcelona-trainer Guardiola. Daarmee heeft hij het clubrecord van Johan Cruijff bij Barcelona geëvenaard. Het weer, vannacht opklaringen. Minimaal 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn...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 en natuurlijk ook het gitaarspel van de man Mr. Slowhand. En Slowhand, dat is ook de titel van de LP waar dit destijds op verscheen. En dit is in dit geval uh, Wonderful Tonight. Eric Clapton en dat Wonderful Tonight, dat ging over Patty Boyd. Een fotomodel die uh, behoorlijk gescoord heeft in het popcircuit. Want los van het feit dat ze een relatie had met Eric Clapton... voordat zij met hem aan de haal ging, had ze een relatie met George Harrison, die Patty Boyd. Zo, tot zover het boulevardnieuws voor deze nacht. <laughs> boulevardnieuws uit het verleden dan. Uh, zojuist eh, had je dan Casa Luna hier op deze zender, Radio 1... met aandacht voor de school, de jongens en meisjes apart. Aan het verschool ook eh, over zo'n anderhalf uur hier bij de nacht vindt Anders... maar dan in de vorm van cabaret en muziek. Cabaretgedeelte dat zal dan verzorgd worden door Fons Jansen... Maar nu eerst zomerhits. Eh, een hoop radiostations die hebben lijsten gemaakt met zomerhits. Radio 3 verkoos dit als zomerhit. En dat is een plaat van dit jaar. Mensen die ook op Lowlands komen. Hier zijn de Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the van de 3FM-luisteraars... van wat is de zomerhit van dit jaar, misschien wel de zomerhit van alle tijden... die wel werd gekozen voor Crystal Fighters met Plage. En de band komt 7 oktober naar de Melkweg voor een optreden... maar ze zijn al eerder te zien in het land. Aanstaande zondag, dan hebben ze een optreden op Lowlands. En over die zomerhits gesproken vandaag zijn het andere collega's hier bij de radio, bij Radio 6, de Soul en Jazz En Die hebben ook een lijst met allemaal zomerit's, zomerit's alle tijden in de soul en jazz sfeer. En daar is dit dan weer de nummer 1.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 En in de jaren 60 had je Sergio Mendes en Brazil 66. En die hebben ook uh, opgenomen, maar wel met een heel ander arrangement. Een echt eh, traditioneel bossa nova arrangement. Goed, dat is dan de zomerhit zoals die gekozen is door de luisteraars van eh, Radio 6. De Soul en Jazz Center. Verder heb je ook nog in België, in Vlaanderen en in Nederland... een verzameling van zo'n 150 lokale radiostations stations. Die hebben ook een zomertop 50 uitgezonden. En daar stond Kid Beam met uh, eh, All Summer Long hoog op de lijst. Nummer 1 stond hij daar. Mooi, Mick Jagger en de reggae. If you version. Imagine far you been walking, man? 100 miles. You still got some more to walk, man. I know, I've got a long Twee keer Mick Jagger in een uh, bijrol. Allereerst had je hem bij Super Heavy, de nieuwe band van Mick Jagger, Just Stone. Damian Marley en Dave Stewart. En je hoorde Mick Jagger in de band Super Heavy met Miracle Worker. En van die band Super Heavy zal binnenkort, volgende maand zal dat zijn, een album verschijnen waarin, ja, als je de berichten moet geloven, in de meest eh, vreemde talen wordt gezingen. En het uh, eh, Urdu, de taal die in eh, Pakistan gesproken wordt, daarin wordt dan gezongen. En ook in het Sanskriet. In het Sanskriet zal gezongen worden door Mick Jagger. Het liedje dat in Sanskriet gezongen wordt, dat heeft als titel... Als ik het goed uitspreek, Santia Meba Jayate. En <laughs> dat betekent in ieder geval alleen de waarheid overwint. En dat zal dan ook eh, de volgende single worden van uh, Super Heavy. Nou, je hoort ze nu in ieder geval met Miracle Worker... met daarin een vocalistische bijrol voor eh, Mick Jagger. En zo'n vocalistische bijrol had hij ook in 1978 toen met Peter Tosh... De twee die namen samen Don't Look Back op. En dat Don't Look Back dat is eigenlijk al een nummer uit de jaren 60, 1965 om precies te zijn. Het komt uit de Motown-stal. Smokey Robinson die schreef het ook. En in de jaren 60 was het opgenomen door de Temptations. Motown-klassieker dat Don't Look Back. Je hoorde de uitvoering van The Temptations. Een compositie, zoals ik al zei, van Smokey Robinson van The Miracles inderdaad. En die Temptations, die bestaan nog steeds. Ja, die hebben vorig jaar hun 50ste verjaardag gevierd. 50 jaar dat ze bij elkaar zijn. En in dat jaar verscheen ook hun 49ste album. Een album onder de titel Still Here. En daarvan laat ik je luisteren naar Warm Summer Nights, The Temptations. grab somebody. It's time for you to hold somebody tight right now. This is the night, this is the night, this is the night. Warm summer night with the cool summer breeze. Oh, how nice it will be when the sun goes down. Clashing of the waves and some nice chilled Chardonnay in your lover's arms make you drift away, baby when the sun goes down. Oh, you and me, we can sail together on a moonlit sea. and a cool summer breeze. Oh, how nice that feels to me. Warm summer nights and a cool summer breeze. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, baby. Now the moon is right and there's no sun inside. We're gonna dance all through the night when the sun goes down. Fellas, grab your girl, grab your girl, and take her for a twirl. Make her feel she's in another world, baby. When the sun goes down. yes we can. Holding hands and making our shining Let's just live the way. Oh, baby. Come on, come on, come on, come on. Warm summer nights. It's the perfect time for loving. It's the perfect time for loving, baby. Summer nights. The music's nice. about that. followed me down the street like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. I never saw the boy before, so nothing could be sillier. At closer range, his face was strange, but his manner was familiar. So I walked up the stairs like a good girl should. He followed me up the stairs like I knew he would, because a guy is a guy wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I stepped to my door like a good girl should. He stopped at my door like I knew he would. Because a guy is a guy wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. He asked me for kiss. I said it's still good day. I would have told him more, except his lips got in the way. So I talked to Ma like a good girl should, and Ma talked to Pa like I knew she would, and they all agreed on a married life for me. The guy is my guy. guy is a guy wherever he may be. And now you've heard the story of what someone did to me. That's what he did to me. Ja, dus de Temptations met Warm Summer Nights. De Temptations van vorig jaar nog steeds bij elkaar. En als je kijkt naar hun agenda, die is overvol. Bijna elke avond eh, treden ze wel op. En inmiddels al 51 jaar bij elkaar. En van de cd die vorig jaar uitkwam, Stil Hier hoorde je Warm Summer Nights. En vervolgens Doris Day. Ja, Doris Day is inmiddels 87 jaar. En volgende maand dan komt er een album van eruit. uit. 87 jaar. En dat album dat van haar uitkomt, dat heet My Heart. Er staan oude stukken op die nooit zijn uitgebracht... en op de plank zijn blijven liggen. Maar er staan ook covers op. Zoals bijvoorbeeld dit, wat je kent van Joe Cocker. Een liedje dat in deze versie ook alweer een cover is. Het is eigenlijk van Billy Preston. Maar Joe Cocker heeft ooit een hit van gemaakt. You Are So Beautiful. You are so Joe Cocker, 1974. Deze hele gevoelige ballad was toen een hit. En afgelopen zomer toen heb ik hem gezien op Bospop, het eh, festival in Weert, het popfestival. Met ook oude getrouwen daar die optreden. Joe Cocker, een van die oude getrouwen. En die hoge toon die hij aan het eind had... die kan hij er nog steeds uitpersen. Ook toen hij dit You Are So Beautiful zong. Zoals ik al zei, You Are So Beautiful... dat komt ook te staan op de nieuwe cd van Doris Day... die dan volgende maand zal uitkomen onder de titel My Heart. Ik liet je Doris Day horen met A Guy Is A Guy... Nummer uit 1952 en in die hitparade van 1952 kwam je ook dit tegen. dat is de titel van dit nummer. En je hoort het orkest van Percy Faith... die daar in 1952 een hele grote hit mee had. Met name in de Verenigde Staten, maar hier in Nederland... werd het ook eh, jarenlang regelmatig op de Nederlandse radio gedraaid. Toen het landschap, het Nederlandse radiolandschap... alleen nog bestond uit Hilversum 1 en Hilversum 2. Nou, dit is Hilversum 1, de Vara. En ik laat je nu iets horen uit het archief van Hilversum 3, de Vara. Het archief van uh, het ochtendprogramma van Giel Beles. Dit, dit is Jamie Woon. Normaal bedient hij zich van elektronica. Maar bij Giel onlangs met een akoestische gitaar. En hij coverde Charles en Eddie. Everybody wants to know the truth. In my heart there is the only proof. My heart behind that bedroom door. No, it's something I can do no more. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. their history. On every page, a mystery. Read my diary, you're in every line. Jealous minds never satisfied. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. Look into my eyes, can't you see they're open wide? lied to you, baby? Would I lie to you? Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. And I want to see you night and day, and you're wondering Do you think I give my love away? That's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby? Yeah. Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby? die hadden daar in 1992 een hit mee. Daarmee werden ze bekend. En het was eigenlijk de enige hit die ze hadden... dat New Yorkse eh, duo Charles en Eddie met dat Would I Lie To You. Het werd 12 juli jongsleden gecoverd in het ochtendprogramma van Giel Belen... door Jamie Woon die daar te gast was. En zoals ik al zei, hij eh, treedt doorgaans op met een hoop elektronica. Luister maar eens bijvoorbeeld naar zijn nieuwe single Night Air... En ben je op Lowlands dit weekend, dan kan je hem ook gaan bekijken... want hij zal daar zondag aanstaande optreden... en dan zal hij Would I Lie To You waarschijnlijk niet eh, spelen. Maar Night Air, dat zal ongetwijfeld ook voorbij komen. Net als een recente hit Lady Luck en wat nog een nieuwe hit gaat worden... Shuda zal volgens mij allemaal wel op de setlist staan van Jamie Woon... die er dus aanstaande zondag is op Lowlands. station. They just look at me and let me down. I looked around to find a subway. mij, zeg me gewoon waar het op staat. Bescherm me niet uit medelij, dan heb ik liever dat je gaat. Ik wil gewoon de waarheid horen. Liever kijk ik in die zwarte diepte dan dat ik mij Want kind, je weet niet dat je met elkaar gebaar lief jij. Praat in godsnaam tegen mij ook over pijn, ook over angst. Bescherm me nooit uit medelijden, waarheid doet immers het land. Ik wil eenvoudig van jou moet ik je toch vertrouwen dat ik mij voorgoed in jou verlies. Lief niet, want lief het helpt niet Stel het mij, zeg alles. Bescherm me niet uit medelijden. Je licht en ik weet niet waarom je me bedriegt. Nederlandse productie om eruit 1971. Greenfield Cook en Only Lies 71. Duo was niet zo lang bij elkaar, want in 74 toen gingen ze uit elkaar om een solo-carrière te beginnen. Maar van beide solo-carrières is niks terechtgekomen. Ze waren gelukkiger en eh, succesvoller met elkaar, Greenfield en Cook. Leugens, Herman van Veen, verscheen in 1993 de openingstrek van een cd. Een cd die verscheen onder de titel Voor Wie Anders. En op de gitaar hoorde je Lex Bolderdijk. Herman van Veen uit 93 dus. Dit is nieuw. De zangeres heet Narina Palo. En ze komt uit Engeland. Turn Me On Again heet de single. All those pretty lies that serve some other kind won't set the spark alight. is on my wrist now. Accidentally on purpose. Close enough so I can breathe. yeah Marina Palot, dat is de naam van de zangeres. Haar vader komt uit Frankrijk, vandaar die achternaam Palot. Het is een nieuwe single in Engeland, Turn Me On Again. Zodat ik het nieuws, Ewald de Jong zal het gaan lezen. En tot die tijd iets in het Limburgs dialect over de hoofdstad van Limburg. Reinders. De kop van de Labourse zal wel bezig in zijn keuken bij het buffet. Drie etages hoger op een dame in het raam een voet tot sigaret. De eerste hekjes tikken takken door de pistoolsteen. Kwart op zes mooi in mijn streek. Mijn streek werd zo aan wakker. Mijn streek steekt misschien wel zo op. De gemeente Veger heeft met Fokapala weer de ganse grote kracht geveegd. De gemeente Leger heeft die in de binnenstad weer al die griesvoelens weggelegd. De Friedhof zit netjes te wachten in het vale Twiefelik. Kwart op zeven, zodat ik morgen in me streek. Mijn streek werd zo langzaam aan wakker. Mijn streek mijn misschien wel zo op. Drie verklede helden klummen vult de hel en vlokken door de toffelstroom. Twee strakke blauwe buksen strappen over die brug in dezelfde mond. Rood en wit riet de eerste bus naar de heer. Quadaba, zaterdagmorgen. zich morgen in mijn streek. Mijn streek werd zo lang langzaamaan wakker. Om een streep steed misschien wel zo En ik ben de allerletste do, do, do, do zak. Ik wil hem in de bed, ik heb het vuur, joh. Ik wil hem in de bed, ik heb het vuur, joh. Ik wil nog niet naar bed, ik heb het vuur, joh. In de kool.